Van 3 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Luchtvaartmaatschappij Ryanair zal vanaf november nog eens tientallen vluchten schrappen. Daardoor worden ongeveer 400.000 mensen gedupeerd. Volgens Ryanair zijn de annuleringen nodig om een einde te maken aan een overschot aan vakantiedagen en een verkeerde planning. Door dezelfde problemen moest het bedrijf deze en komende maand ook al vluchten schrappen. De Palestijnse gebieden zijn lid geworden van Interpol. De lidstaten van de internationale politieorganisatie stemden in meerderheid voor het lidmaatschap. Israël heeft het lidmaatschap lang geprobeerd tegen te houden omdat de Palestijnse staat niet erkend is. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken ziet de toetreding als een volgende stap om meer internationale erkenning te krijgen en noemt de toetreding een overwinning voor de wetshandhaving. Het Iraakse parlement heeft premier Abadi opgeroepen troepen te sturen naar de Koerdische regio Kirkuk, waar de olievelden van Noord-Irak liggen. De Iraakse volksvertegenwoordiging in Bagdad wil dat het Iraakse leger de olievelden overneemt. Kirkuk is een gemengd gebied waar ook veel Arabieren wonen. De stad en de regio werden in 2014 ingenomen door Koerdische strijders, waarmee ze voorkwamen dat ze in handen vielen van IS. De Koerdische autonome regio beschouwt Kirkuk als een Koerdisch gebied... en liet er maandag ook stemmen over onafhankelijkheid. De officiële uitslag is nog niet bekendgemaakt van die stemming... maar de Koerdische leider Barzani zei gisteren al dat de Koerden voor onafhankelijkheid hebben gestemd. Het is Feyenoord-fans toch gelukt om bij de Champions League-wedstrijd tegen Napoli te zijn gisteravond. Twee supporters zeggen tegen RTV Rijnmond dat ze hun OV-chipkaart hebben gebruikt om kaarten te krijgen. Daarbij zeiden ze dat ze uit België kwamen. fans zeggen dat ze meer Rotterdammers op de tribune hebben gezien. Supporters van de Rotterdamse club waren niet welkom in het stadion vanwege de rellen in 2015 in Rome. In Rome werd streng gecontroleerd. Het weer, op veel plaatsen is het vrij zonnig bij 17 tot 21 graden. Alleen in het noorden wat wolken, morgen overwegend bewolkt, soms wat zon, ook een bui en het wordt dan een graad of 19.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 Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan. ANWB. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort.